4 uur. Even kunnen met het NOS-journaal. Minister van Nieuwenhuizen wil naar verluid meer tijd om onderzoek te doen naar de uitbreiding. Het plan was om Lelystad Airport per april 2019 uit te breiden, maar er is veel verzet. Bewoners vrezen voor geluidsoverlast en luchtvervuiling. Tweede Kamerlid Han ten Broeke is niet in voor de baan van minister van Buitenlandse Zaken. Dat heeft hij laten weten in een gesprek met verslaggever van tv-programma Jinek. De VVD'er zei dat hij niet beschikbaar is om medische redenen. Er lopen momenteel een aantal onderzoeken, zei Ten Broeke. Het Kamerlid is een van de mensen die in de wandelgangen genoemd worden als mogelijke opvolgers van Halbe Zijlstra. Die trad vorige week af als minister van Buitenlandse Zaken omdat hij had gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin. Het raadgevend referendum wordt afgeschaft en daar wordt geen referendum over gehouden. De regeringspartijen houden vast aan dit plan, bleek tijdens een Kamerdebat. Forum voor Democratie diende vergeefs een motie van wantrouwen in tegen D66-minister Ollongren. Partijleider Baudet noemde haar een sluipmoordenaar van de democratie. Die uitspraak nam hij op verzoek van Kamervoorzitter Ariep weer terug. De een Nederlandse advocaat heeft voor een Amerikaanse rechter bekend dat hij heeft gelogen in het onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De Nederlander is getrouwd met de dochter van een Russische oliemiljardair en schreef als advocaat een rapport voor de Oekraïense regering toen die nog pro-Russisch was. Hij loog tegen de FBI over zijn contacten met de Trump-campagne en hij zou mogelijk belastende e-mails hebben laten verdwijnen. Waarschijnlijk probeert de FBI via de Nederlander bewijsmateriaal te verzamelen tegen belangrijke verdachten. Het weer, het blijft overwegend droog en het gaat licht vriezen.